Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Na dagen één op één met de informateurs te hebben gepraat... gingen vandaag de vier partijleiders weer eens met elkaar om tafel. Verschillende media melden dat de onderhandelingen over een hoofdlijnenakkoord stroef verlopen. Vooral over financiën. Volgens omzicht van het NSC e is het heel logisch dat dit ongeplande gesprek vandaag was. Eerst heeft u dagen gevraagd waarom we niet met z'n vieren bij elkaar komen. En nu zijn we met z'n vieren bij elkaar, wat heel logisch is als je een coalitie wilt vormen. Maar dat, dat was last... Ja, en onge... Ja, nou, dat lijkt me logisch dat het wel soms dat je ongepland met z'n vieren bij elkaar komt. Dat lijkt me ook helemaal Ja, maar dan is er dus iets gebeurd in die gesprekken één op één... waardoor u toch met z'n vieren hier bij elkaar moet komen. En nu schijnt er een compromis op tafel te zijn gelegd door de informateurs. Bent u het daarover eens geworden? Ik ga niks zeggen over wat er op tafel ligt. De afgelopen dagen en vandaag spraken de partijleiders allemaal los van elkaar... met de informateurs van Zwol en Dijkgraaf. De informateurs krijgen tot half mei de tijd om hun werk te doen. De Franse Anouk Garnier heeft vandaag het wereldrecord touwklimmen verbroken. In 18 minuten klom ze via het touw 110 meter omhoog... naar de tweede verdieping van de Eiffeltoren. Ze is erg blij met haar record. Mijn droom is uitgekomen, zei ze na afloop. En een lekker extraatje voor sporters die op de Olympische Spelen goud winnen op de atletiekbaan. Die krijgen vanaf nu een geldbedrag van de Wereldwijde Atletiekbond. Sportverslaggever Jeroen van Stekelenburg vertelt hoeveel. 50.000 dollar. Dat is uh, eh, 45.000 eh, euro ongeveer. Eh, ja, dat is natuurlijk een, een, heel flink bedrag. Maar ze gaan een, als, je, als je Olympisch kampioen wordt, verdien je een veelvoud van dat bedrag aan de startgelden in de vier jaar ertussendoor. Maar zeker voor de atleten die allemaal echt nog niet multimiljonair zijn, is het, een, is het een prachtig bedrag en een goed initiatief. Het prijzengeld van het Wereldwijde Atletiekbond komt bovenop de bonus die ze van hun eigen land al krijgen.